Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britten willen na de brexit in 2019 een overgangsperiode van twee jaar... waarin ze toegang houden tot de interne markt. Dat heeft premier May gezegd voor het begin van de Europese top in Florence. Verder werd May in haar toespraak nauwelijks concreet... terwijl dat wel was verwacht. Maandag gaan de onderhandelingen over de brexit verder in Brussel. De afgelopen vier maanden zijn een kwart meer boetes uitgedeeld aan automobilisten die bellen of appen achter het stuur. In de maanden mei tot en met augustus kregen ruim 26.000 chauffeurs een boete. Vorig jaar waren dat er 21.000 in dezelfde periode. Het ministerie van Veiligheid en Justitie denkt dat de stijging wordt veroorzaakt doordat de politie er beter op let. Op niet handsfree bellen staat een boete van 230 euro. Zo'n 9400 mensen die rond de vulkaan Agung op het oosten van Bali wonen... hebben hun huis moeten verlaten vanwege een dreigende uitbarsting. Er zijn bijna 700 kleine aardschokken gemeten... wat volgens onderzoekers op het eiland erop wijst dat er een uitbarsting aan zit te komen. Hoe groot die wordt is niet te voorspellen. Bij de laatste uitbarsting in 1963 vielen zo'n duizend doden. Burgemeester Van der Laan heeft de gouden medaille van de stad Amsterdam gekregen. De hoogste gemeentelijke onderscheiding. In de medaille is zijn motto gegraveerd. Alles voor de stad. Van der Laan, die longkanker heeft, kreeg de medaille in zijn ambtswoning. Maandag legde hij per direct al zijn taken neer, omdat hij is uitbehandeld. Spanje stuurt meer politiemensen naar Catalonië... om te voorkomen dat de Catalanen een referendum houden over onafhankelijkheid. De politie gaat openbare ruimtes in de gaten houden... en komt in actie als er tekenen zijn van illegale verkiezingen. De regionale regering van Catalonië blijft bij het plan om op 1 oktober... een volksraadpleging te houden. Het weer. Het is overwegend droog en er trekken wolkenvelden over. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarse 7 kilometer door een ongeluk. Er is er maar één rijstrook open. De weg is waarschijnlijk pas om kwart over acht uur vrij.